Drie uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de gemeente Nijmegen... hebben afspraken gemaakt om overlastgevende asielzoekers aan te pakken. De gemeente en de politie krijgen voortaan een seintje... als er asielzoekers naar het AZC Nijmegen komen... die ergens anders overlast hebben veroorzaakt. Burgemeester Bruls van Nijmegen had bij het kabinet geklaagd... dat hij de overlast van asielzoekers zat is... Een groep die in april in Nijmegen werd geplaatst... pleegde volgens de politie diefstallen en bedreigde AZC-medewerkers met de dood. De ruzie tussen Italië en Oostenrijk over migranten berust op een misverstand. Volgens de Oostenrijkse kanselier Kern zijn er op dit moment geen plannen om grenscontroles in te voeren op de drukke Brennerpas. Dat kan veranderen als er inderdaad veel vluchtelingen de grens over willen, zei Kern. Gisteren riep Italië woedend de Oostenrijkse ambassadeur op het matje. Oostenrijk zou ook panzerwagens bij de grens willen neerzetten. Daar is geen sprake van, zegt Kern. Volgens hem wordt er juist goed samengewerkt met Italië. In Anderlecht in België heeft de politie wapens gevonden, waaronder Kalashnikovs. De politie doorzocht huizen en garageboxen. Vier mensen zijn opgepakt. Ook in Frankrijk is iemand gearresteerd. De verdachten zouden plannen hebben voor een aanslag. Volgens Belgische media is er mogelijk een verband met een gewelddadige Brusselse motorbende, de Kamikaze Riders. Die zou banden hebben met het radicale Sharia voor Belgium. Trustkantoren, belastingadviseurs en hun klanten maken met opzet ingewikkelde belastingconstructies, waardoor de Nederlandse bank en de Belastingdienst moeilijk toezicht kunnen houden, zegt een parlementaire enquêtecommissie die onderzoek heeft gedaan naar belastingontwijking en ontduiking. De Nederlandse bank wil daarom dat de Tweede Kamer bepaalde constructies verbiedt. Aanleiding voor de parlementaire enquête waren de onthullingen in de Panama Papers. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden nog bewolking. Het is 20 tot 27 graden. Morgen een periode met zon en 24 tot 30 graden. Later op de dag is er in het zuiden kans op onweer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A9 Amstelveen-Alkmaar na een ongeluk bij Akersloot.